Visser met het NOS-journaal. Collega's uit de radio en televisie reageren verslagen op het overlijden van Willem Duis afgelopen nacht in Hilversum. Mies Bouwman noemt hem een ongelooflijke, vrolijke en onbekommerde man. Willem had zijn eigen plek op de tv en dat is een onuitwisbare plek, zei ze. Lee Towers vindt Duis een autoriteit, een alleskunner en een vakman. Towers is een van de artiesten die door Duis werden ontdekt. Jazzmuzikus Toets Tielemans benadrukte de inzet van Duits voor de jazzmuziek in Nederland. En ook op internet wordt het tv-icoon herdacht. Op condoleancesites sites hebben honderden mensen een reactie achtergelaten. Willem Duis is 82 jaar geworden. In het Friese Slotermeer is het lichaam gevonden van de Arnhemse studenten die al een week wordt vermist. De vrouw van 24 sloeg vorige week donderdag overboord tijdens een zeiltochtje met medestudenten. gebeurde toen de boot door harde rukwinden omsloeg. De vrouw van Afghaanse afkomst kon volgens een vriend niet zwemmen en droeg geen zwemvest. Politie onderzoekt dat nog. Een watersporter op het Slotermeer zag het lichaam van de studenten vanochtend drijven. Niet ver van de plek waar de boot vorige week omsloeg. Op het vliegveld Teugen in Gelderland is een klein vliegtuig verongelukt. De piloot, de enige inzittende, raakte daarbij zwaar gewond. Bij het opstijgen van het reclamevliegtuigje ging iets mis, maar wat is nog onduidelijk. Het toestel boorde zich met de neus in de grond. De Karelsprijs gaat dit jaar naar Jean-Claude Trichet, de president van de Europese Centrale Bank. De prijs wordt elk jaar toegekend aan iemand die zich inzet voor de Europese eenwording. Trichet krijgt hem voor zijn verdiensten als bankpresident. Fransman staat voor de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank. Het weer vanavond en vannacht helder en droog, minimaal van een graad of 10. Morgen en ook zaterdag is het zonnig en warm met temperaturen van plaatselijk meer dan 25 graden. Vanaf zondag neemt de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 3 kilometer.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 Spanish on. Get Spanish on. Oh. Hola, supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Oh. Get Spanish on. Hola, supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on.